Mensen die een mondkapje dragen zijn niet meer dan anderen geneigd om losser om te gaan met de anderhalve meter maatregel, blijkt uit straatonderzoek. De onderzoekers analyseerden camerabeelden van de winkelstraat in Amsterdam. Ze zagen geen verschil in gedrag tussen mensen met en mensen zonder een mondkapje. Ruim de helft van alle mensen hield geen anderhalve meter afstand. Daaruit concluderen de onderzoekers dat drukte een belangrijkere factor is in het schenden van de anderhalve meter regel dan het dragen van mondkapjes. De supermarkt in Noord-Deurningen die vorige week moest sluiten... omdat de eigenaar zich niet aan de coronamaatregelen hield... is sinds vanochtend weer open. De man was vorige week nog erg boos dat hij zijn winkel moest sluiten... en noemde de veiligheidsregio incompetent. Inmiddels heeft hij toch maatregelen genomen... waardoor de winkel van de veiligheidsregio weer open mag. In het bloed van de Russische oppositieleider Navalny zijn geen sporen van gif gevonden, zegt de plaatsvervangend hoofdarts van het ziekenhuis waar hij ligt in Omsk. Hij zegt dat er een diagnose is, maar dat hij die nog niet bekend kan maken. Navalny werd gisteren onwel, volgens zijn woordvoerder nadat er gif in zijn thee was gedaan. Er staat een vliegtuig klaar om hem naar Duitsland te brengen, maar het ziekenhuis zegt dat hij daarvoor nog niet stabiel genoeg is. Volgens de woordvoerder van Navalny zit het Kremlin achter de weigering om hem te laten vertrekken, zodat het gif de tijd heeft om zijn lichaam te verlaten.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 Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.